Citydijkers met het NOS Journaal. Volgens onbevestigde berichten hebben Israël en Palestijnse strijders een wapenstilstand afgesproken. Die zou volgens persbureau Reuters rond dit uur in moeten gaan. De wapenstilstand kwam volgens het persbureau tot stand na bemiddeling van Egypte. Israël en de Palestijnse militante groepering Islamitische Jihad in Gaza... voeren sinds vrijdag over en weer beschietingen uit... Twee kopstukken van islamitische jihad zijn door Israël gedood. Vandaag vuurde islamitische jihad voor het eerst raketten af op Jeruzalem. Vanuit de haven van Den Helder is een mijnenjager uitgevaren om zich in de Middellandse Zee bij een NAVO-vloot te voegen. De Zijner Majesteits Vlaardingen zal de komende 15 weken meedoen aan oefeningen in de Middellandse Zee. Maar staat als onderdeel van de NAVO-reactiemacht ook klaar om deel te nemen aan militaire operaties in de regio. Eerder dit jaar deed een andere Nederlandse mijnenjager mee aan een soortgelijke reactiemacht in de noordelijke Oost Noordzee en de Oostzee. Een museum in Londen geeft tientallen kunstvoorwerpen terug aan Nigeria. Het zijn 72 bronzen beelden, objecten van ivoor en andere stukken. Nigeria in West-Afrika was vroeger een Britse kolonie. De Britten namen de voorwerpen eind 19e eeuw mee uit het Koninkrijk van Benin. Het museum in Londen zegt dat dat gebeurde met geweld en noemt het moreel en gepast om ze nu terug te geven. De Amerikaanse president Biden is weer uit isolatie. Hij zonderde zich vorige week voor een tweede keer in korte tijd af in het Witte Huis na een positieve coronatest. Gisteren en vandaag testte Biden negatief, waardoor hij van zijn arts weer naar buiten mag. De Amerikaanse president raakte eerder vorige maand ook al besmet. Het weer zonnig en vanavond en vannacht helder en fris. Het koelt af naar 7 tot 14 graden. Morgen meer bewolking, in het noorden ook een enkele bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij de Noever 5 kilometer file.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 zes, zeven seconden Vanaf hallo tot aan dat alles anders was Het kwam als een donderslag die dag bij heldere hemel Helder hemel Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd Probeer het wel maar het is hopeloos jouw keuze ZFM. You have for takeaway, yeah, yeah, yeah, stay, I still want your heart. weg met ruzie. Je belt me maar, ik neem niet op. Het is zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint dit straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan. ver gekomen Had ik dit niet eerder kunnen zien Ik heb je zo hard nodig Misschien ben jij wel niet wat ik verdien Zou je willen horen Elke zin die komt recht uit mijn hart Maar ik heb al verloren FM antwoord 106.9 FM.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 I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. away. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk to go someday Take me to New York, I'd love to see LA walk one block. Who killing them in the UK?